De rechter geeft de school gelijk, maar het OM ligt zich deur dus daar niet bij neer. In de Meren zijn twee mannen opgepakt in verband met een liquidatie langs de A12. Op een carpoolplaats werd vorig jaar september een man van 37 doodgeschoten in een witte Fiat 500. Twee dagen eerder was hij door een bewakingscamera van McDonald's gefilmd in het gezelschap van twee onbekende mannen. Die zijn nu opgepakt naar aanleiding van tips na een uitzending van Opsporing Verzocht. De Filipijnen stoppen met militaire oefeningen met de Verenigde Staten. Geplande oefeningen zijn opgeschort. Dat heeft de Filipijnse minister van Defensie bekendgemaakt. President Duterte wil zo snel mogelijk van de Verenigde Staten af. Eerder noemde hij president Obama een hoerenzoon... vlak voordat hij Obama zou ontmoeten. Tot nu toe was Amerika de belangrijkste wapenleverancier... maar de Filipijnen gaan nu kijken of ze hun wapens ook uit Rusland en China kunnen halen. In Duitsland is een leider van de Hells Angels doodgeschoten. Vanochtend werd hij op het terrein van het clubhuis in Gießen, ten noorden van Frankfurt, gevonden. Wie er achter die beschieting zit is niet duidelijk. Volgens Duitse media heeft het mogelijk iets te maken met de strijd tussen traditionele en Turkse Hells Angels. Minister Schippers wilde dat RIVM meer onderzoek doet naar de gevaren van kunstgras. Schippers zegt dat ze is geschrokken van een uitzending van Zembla. Daarin werd gemeld dat rubberkorrels in kunstgras mogelijk kanker kunnen veroorzaken. Schippers wil voor het eind van het jaar meer duidelijkheid van het RIVM. Dan nog het weer. Bewolkt en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 14. In het weekeinde wat meer zon en 13 of 14 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat één file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort.